met het NOS-journaal. Enkele Europese luchthavens hebben last van vertragingen na een cyberaanval gisteravond. Die was gericht op een Amerikaans softwarebedrijf... waar vliegmelvelden mee werken voor het online inchecken van passagiers. Onder meer in Brussel moesten mensen daarom handmatig worden ingecheckt... en een aantal vluchten werd geannuleerd. Ook in Berlijn en op London Heathrow ontstonden lange wachtrijen. Op Schiphol zijn geen problemen, laat de luchthaven weten. Wie er achter de cyberaanval zit, is niet bekend. In Teteringen bij Breda, Breda is vannacht een man aangehouden nadat hij veel te hard was gereden. De man reed met een snelheid van 200 km per uur door de bebouwde kom. Op die plek geldt een maximumsnelheid van 50. Na een achtervolging wist de politie de automobilist aan te houden, meldt Omroep Brabant. Hij moest zijn rijbewijs inleveren en binnenkort op eigen kosten een cursus volgen bij het CBR. Kenniswerkers die in de VS willen werken moeten voortaan 100.000 dollar per jaar gaan betalen. Tot nu toe kost zo'n visum 1500 dollar. Met de prijsverhoging wil de regering Trump voorkomen... dat bedrijven hoogopgeleide mensen uit het buitenland halen. Vooral in de techsector wordt het visum vaak gebruikt. Duizenden mensen uit vooral India en China werken zo voor bedrijven als Amazon en Microsoft. VN-chef Guterres zegt dat de wereld zich niet moet laten intimideren door Israël. Aan de vooravond van de jaarlijkse algemene vergadering gaf Guterres een interview aan persbureau AFP. Hij noemt de situatie in Gaza de ergste vorm van dood en vernietiging die hij heeft meegemaakt als secretaris-generaal. tijdens de vergadering zullen enkele landen de Palestijnse staat erkennen... zoals Canada en het Verenigd Koninkrijk. Dat kwam ze op felle kritiek van Israël te staan. De VN-chef zegt dat internationale druk juist nodig is. Het weer, vanuit het zuidwesten wat bewolking en vanmiddag trekt regen over met daarbij mogelijk ook onweer. En voor die tijd kan het 21 tot 28 graden worden. Morgen vallen er ook enkele buien en dan wordt het wat koeler, 19 graden maximaal.